Then she said, Take. Een van deze week in handen van Robijn Rihanna Fenty. Voor ons beter bekend als Rihanna. De Amo, zo heet haar single. Kay Perry en haar Teenage Dream en Mohammed de Bumpy Ride top 3 van deze week. Shia your hands, Strafe McCoy Billionaire. La Venta, Rosenberg Trio, Kitara, André Zet, Love Like Wow, Elise Doodle, de Backup, Jolanda Bicool, Venus, Pick aan Ben of vlaag met Crossfire. Top 10 van deze week. Ik zeg tot volgende week en een fijn weekend.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 Hij noemt de politieke samenwerking, waar nu over wordt gepraat... een zeer ingrijpende zaak. Volgens hem is het een belangrijk moment in de politieke geschiedenis. Hij heeft spreektijd aangevraagd op het CDA-congres... waar de leden zich kunnen uitspreken over een coalitie van VVD, CDA en PVV. Ballin wil nu nog niets zeggen over zijn standpunt. CDA-onderhandelaar Verhagen is ervan overtuigd dat hij het congres achter zijn onderhandelingsresultaat kan krijgen. Hij is niet verbaasd dat Hirschballin het congres wil toespreken. Ieder CDA-lid moet die mogelijkheid hebben. In Vlaardingen is na een wilde achtervolging een man opgepakt... die wordt verdacht van onzedelijk gedrag en poging tot doodslag. De politie was erover getipt dat hij zich in zijn auto zat te bevredigen. Toen agenten de Rotterdammer van 33 daarop wilden aanspreken... ging hij er met hoge snelheid vandoor. Twee agenten konden net op tijd opzij springen. Kort daarna ramde de man een andere politieauto. Bij de achtervolging botsten politieauto's tegen een hek en een andere automobilist. De bestuurster en agent raakten daarbij gewond. Uiteindelijk werd de Rotterdammer gearresteerd. Donateurs die meer inzicht willen in de bestedingen van goede doelen kunnen vanaf vandaag terecht op internet. Het register Goede Doelen is een initiatief van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Op het register is bijvoorbeeld ook te zien hoeveel geld er per woonplaats is opgehaald. Ook staat er uitgebreide informatie op over goede doeleninstellingen. In het hele land is vanmiddag korte tijd een pinstoring geweest. De storing begon rond kort voor 1 uur en duurde ongeveer een uur. Er kon niet worden gepind bij de kassa in winkels en ook niet bij bankautomaten.